Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de rellen in Den Haag zijn zeker 30 mensen aangehouden. Burgemeester Van Zanen zegt dat groepen hooligans uit het hele land... doelbewust de confrontatie hebben gezocht met de politie. Twee agenten raakten gewond. En bij het partijkantoor van D66 werden de ruiten ingegooid. D66-leider Jette zegt daar woedend over te zijn... en wijst ook naar de extreme taal in de politiek dat het geweld zou hebben aangewakkerd. Demissionair premier Schoof noemt de rellen in Den Haag schaamteloos geweld... en zegt dat hij erop vertrouwt dat de politie en het OM alles op alles zullen zetten om de daders te vervolgen. Volgens de plaatsvervangend hoofdofficier van justitie komt er een speciaal politieteam dat de relschoppers gaat opsporen. De gewapende tak van Hamas heeft een afscheidskaart gepubliceerd met foto's van de 48 gijzelaars die nog in handen zijn van de terreurgroep. Volgens nieuwszender Al Jazeera wordt er in de kaart gewaarschuwd voor het lot van de gijzelaars. Aanleiding is het uitgebreide offensief dat het Israëlische leger deze week is begonnen in Gaza-stad. Families van de door Hamas vastgehouden mensen roepen premier Netanyahu al langer op om te onderhandelen in plaats van door te vechten. China en de Verenigde Staten hebben afspraken gemaakt over TikTok in de VS. Volgens het Witte Huis is afgesproken dat alle gegevens van Amerikaanse gebruikers... wordt opgeslagen bij een Amerikaanse clouddienst. Ook krijgt het Chinese moederbedrijf ByteDance maar één van de zeven zetels in het bestuur... van de Amerikaanse tak van TikTok. Begin dit jaar ging de app tijdelijk offline in de VS... omdat er zorgen waren over de privacy van gebruikers en om de nationale veiligheid. TikTok kwam weer online op voorwaarde dat de app een Amerikaanse eigenaar zou krijgen.